slachterijen en supermarkten dwingen om over een hogere prijs te onderhandelen. Leo Beenhakker vertrekt aan het einde van het seizoen bij Feyenoord. Dat wordt later vandaag bekendgemaakt. Beenhakker werkt sinds februari 2009 als technisch directeur bij de Rotterdammers. Samen met trainer Mario Been wilde hij van Feyenoord weer een topclub maken.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 Vanaf 2012 worden ze betaald uit een vast budget dat ze zelf mogen verdelen. Door het vaste budget worden de inkomens beperkt en krijgt de overheid meer controle over de uitgaven. Varkenshouders voeren vandaag actie bij de slachterijen. Met blokkades gaan ze voorkomen dat de varkens worden geleverd. De varkenshouders vinden dat ze te weinig geld voor de varkens krijgen. Hun inkomsten zijn gedaald door hogere vervoerskosten en door de dioxinecrisis in Duitsland. Varkensboeren willen met de actie slachterijen en supermarkten dwingen over een hogere prijs te onderhandelen. Het aantal zelfmoorden in Nederland is voor het tweede jaar op rij met 6% gestegen. Blijkt uit een rapportage van minister Schippers. In 2009 pleegden ruim 1500 mensen zelfmoord. Het vorige kabinet wilde het aantal zelfmoorden met 5% per jaar verminderen. Maar minister Schippers vindt dat niet realistisch. Ze wil nu kijken wat er wel mogelijk is. Er komen onder meer maatregelen om zelfmoorden op het spoor terug te brengen. In Utrecht begint vandaag het zogenoemde Green cap project, een proef met elektrische auto's. Pardon,